Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kent dat de dreiging ernstig en zeer nabij is voor het Brussels gewest... meldt het Belgische orgaan voor de coördinatie voor de dreigingsanalyse. Wat de aanleiding is voor het besluit is niet bekendgemaakt. De laatste keer dat dreigingsniveau 4 van kracht was in België... was na de aanslag op het Joods Museum in Brussel eind mei vorig jaar. In de rest van België blijft het dreigingsniveau op 3. Het Belgische crisiscentrum raadt mensen onder meer aan om drukke plaatsen te vermijden. In Mali is de noodtoestand afgekondigd na de gijzeling in een hotel in de hoofdstad Bamako. Dat heeft de president van Mali verklaard. Hij kondigde ook drie dagen van nationale rouw af. Bij de bevrijdingsactie kwamen gisteren 21 mensen om het leven, onder wie de twee terroristen. Zeven mensen raakten gewond. Onder de 21 slachtoffers zijn in ieder geval een Fransman, een Belg en een Amerikaan. Over het aantal doden was lang onduidelijkheid. Het dodental liep uiteen van 19 tot 27. 126 mensen zijn veilig uit het hotel in Bamako geëvacueerd. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een groepering die is verbonden aan Al-Qaeda. De Russische schaatser Pavel Kulisnikov heeft als eerste de 500 meter gereden in minder dan 34 seconden. Op het ijs van Salt Lake City verbrak de 21-jarige rust voor de tweede keer in een week het wereldrecord op de 500 meter. Zijn gemiddelde snelheid was 52,97 km per uur. Vorige week in Calgary bleef Kulisnikov nog steken op 34 seconden. Maar in Salt Lake City kwam hij tot 33 en 98 honderdste. Zijn eerste ronde in 24-31 was ook nog eens de snelste aller tijden. Het weer, in het westen buien met kans op onweer en hagel. In het oosten nagenoeg droog, minima tussen 2 en 6 graden. Overdag opnieuw buien met kans op onweer en een stevige westenwind. Smiddags draaiend naar het noordwesten. Het wordt 5 tot 7 graden.